2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Wales zijn 158 medewerkers van een vleesverwerkingsbedrijf... positief getest op het coronavirus. Het gaat om een vestiging van een van de grootste voedselproducenten van Groot-Brittannië. De eerste besmettingen werden donderdag ontdekt. Sindsdien ligt het bedrijf stil. Alle ruim 500 medewerkers zitten in quarantaine. Zo'n 400 mensen zijn getest. De lokale GGD houdt rekening met meer besmettingen. Vanwege de uitbraak blijven scholen in de omgeving van het bedrijf een week langer dicht. Die zouden eigenlijk volgende week maandag weer opengaan. De partij van de Servische president Vucic heeft de parlementsverkiezingen in Servië ruimschoots gewonnen. Zijn rechtse Servische progressieve partij behaalde zo'n 63% van de stemmen. De opkomst kwam uit op iets meer dan 50%, dat is lager dan bij de vorige verkiezingen. Dat komt onder meer door de coronapandemie... maar ook vanwege een boycott van een aantal oppositiepartijen. Volgens hen controleert Fujits de media... en was er daarom geen sprake van een eerlijke verkiezing. De politie in Den Haag heeft uiteindelijk zo'n 400 mensen aangehouden... rond de demonstratie tegen het coronabeleid. De meeste arrestanten waren mensen die na het protest weigerden het Malieveld te verlaten protest was aanvankelijk verboden. Onder meer omdat de Haagse politie afgelopen week al wist... dat verschillende groepen onruststokers van plan waren zich te mengen onder de betogers. In Rusland is een lid van de Russische protestband Pussy Riot opgepakt. Het gaat om Pyotr Verzilov. Volgens het staatspersbureau is hij meegenomen vanwege een, verzoek vanwege een onderzoek naar extremisme in Rusland. Waar de anti-Kremlin-activist precies van wordt beschuldigd is niet bekend.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 嗯。 learning, learning. Love, I was told.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

up and going out of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 we call you mother. I remember one time we didn't speak. Now I'm blowing up like a Don Joe peak. Hell, figure jeans, massage by the hour. radio op pole position. ZFM. treating me good. All in my give it up, give it up. All in me loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up. treat me good. All in my Give it up, give it up. All in baby loving in the way that I could. Treat me good, treat me good. All in my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 your face There's a cloud hanging over you In such a beautiful way There's a poetry to your solitude